Busy. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Oh nee. Voel, voel, het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh Juggie, juggie, maar naar boven en doe de rest naar beneden. Je kijkt zo mooi tevreden, zet je aan nu op je knieën en naar beneden tot je hielen. Je gaat lekker diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep. Je moffel gaat diep, diep, diep, diep, diep, diep. Ga lekker. Geef er nog een draai aan en wint de boel goed op. Laat me draaien in die joint en geef me 10 push Je zet de boel op slot. Je bent zo fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek, fanatiek. Ah ja. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Oh nee. Voel, voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. laugh, laugh, laugh, laugh, laugh. laag. Doe ik het goed? Gooi je face omlaag. Nou. Gooi je billen omhoog. schatje laat je gaan. gaan. je heupen los. Zet je body aan het werk, laat je body trillen. Hmm. Shit, dat bill is buiten naad, net een te Wow. Gooi je face omlaag. Gooi je billen omhoog. schatje laat je gaan. gaan. Schud je heupen los. Hey. Bel erop, ik wil graag met deze dame Chillen, ah, Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Olé. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi.